Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De drie schietpartijen in Brussel van de afgelopen dagen waren afrekeningen in het drugsmilieu. Dat zegt de Brusselse openbaar aanklager. Hij spreekt van een drugsoorlog tussen criminele bendes. Belgische media melden dat het conflict draait om de diefstal van 200 kilo drugs. Twee van de drie schietpartijen waren bij een metrostation in de deelgemeente Anderlecht. Woensdag lag de metro urenlang stil door een klopjacht naar verdachten in de tunnels. Er werd toen niemand gevonden. Afgelopen nacht werd iemand doodgeschoten bij een portiekflat, ook in Anderlecht. Bij huiszoekingen zijn kalasjnikovs en auto's in beslag genomen... maar de politie heeft nog niemand aangehouden. In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan... om te protesteren tegen de anti-EU-koers van de regering. Het is de derde massale demonstratie in korte tijd. Demonstranten zijn het niet eens met de pro-Russische koers van premier Fico. Zijn recente ontmoeting met president Poetin leidde tot verontwaardiging in Slowakije... Er wordt hem een gebrek aan solidariteit met Oekraïne verweten. Het buurland krijgt geen wapens meer van Slowakije. De demonstranten zijn ook bang dat hun land onder premier Fico uit de NAVO en de EU stapt. In meerdere Slovaakse steden waren mensen op de been. Volgens de politie verliepen de protesten vreedzaam en veilig. Een Stradivarius-viool uit 1714 is in New York voor minder geveild dan was verwacht. De nieuwe eigenaar heeft er 10 miljoen dollar voor betaald. De schatting vooraf was een opbrengst van 12 tot 18 miljoen dollar. De viool wordt beschouwd als een van de beste violen die Stradivarius heeft gebouwd. De Nederlandse ijshockeysters gaan niet naar de Olympische Winterspelen. Ze verloren met 8-0 van Zweden en kunnen het Olympisch kwalificatietoernooi niet meer winnen. Noorwegen is zondag de laatste tegenstander van Oranje, maar dat duel gaat nergens meer om. Het weer bewolkt en kans op wat motregen. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden.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 If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls.